Clemens Peters met het NOS Journaal. all the money in the world geknipt. Het is het zoveelste gevolg van zijn seksueel grensoverschrijdende gedrag. Spacey speelde in de film de rol van miljardair J. Paul Getty. Hij wordt vervangen door de 87-jarige Christopher Plummer... die onder meer bekend is van The Sound of Music. Amsterdam heeft vannacht bijna 100 betonblokken in het centrum neergezet... om een aanslag met een vrachtwagen of een busje te voorkomen of moeilijker te maken. De blokken, die deels ook als zitbank te gebruiken zijn... staan op de Dam en op het Leidseplein. Een Nederlands bedrijf op Schiphol wordt vervolgd omdat het de sancties met Rusland heeft ontdoken, schrijft het AD. Het bedrijf, waarvan de naam onbekend is, heeft in 2015 wapenonderdelen geleverd aan een Russische fabriek. De Europese Unie stelde in 2014 sancties in tegen Rusland na de inval in Oekraïne en de annexatie van de Krim. Nog nooit was de WOZ-waarde van huizen in Amsterdam zo hoog als op 1 januari van dit jaar. Gemiddeld was die waarde toen 290.000 euro, een verbetering van het record uit 2010. De WOZ-waarde in Amsterdam stijgt ook veel harder dan het landelijk gemiddelde... als gevolg van de oververhitte woningmarkt in de hoofdstad. Sinds het afgelopen mei lastiger is geworden om een abonnement af te sluiten met een toestel op afbetaling, kiezen telefoonkopers vaker voor een los toestel met een SIM-only abonnement. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau Telecom Paper. In het eerste kwartaal van dit jaar koos nog 34% van de telefoonkopers voor een los toestel. In het derde kwartaal is dat gestegen naar 44%. Arjen Robben heeft de deur naar Oranje weer op een kier gezet. Hij nam vorige maand afscheid met twee doelpunten tegen Zweden, maar hij is wel in voor een comeback. Bijvoorbeeld als Nederland zich plaatst voor het EK van 2020. Zeg nooit nooit, zei Robben tegen Fox Sports. Het weer. Eerst nog kans op mist, overdag wolkenvelden en alleen in de ochtend kans op zon. Het wordt 9 tot 11 graden. Later vanmiddag gaat het vanuit het noordwesten af en toe regenen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is van de ANWB. Files in de Randstad, vooral door aanrijdingen. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Everdingen, 6 kilometer. De linkerrijstrook is daar dicht, vertraging ruim 10 minuten. Na een ongeluk op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam bij knooppunt Prins Klausplein, 8 kilometer. Op het knooppunt is de verbindingsweg naar de A12 richting Utrecht dicht. Vertraging op de A4 zo'n 20 minuten. De A16 vanuit Breda naar Rotterdam na een ongeluk bij knooppunt Terbrechtseplein nog 8 kilometer. Alle rijstroken zijn wel weer vrij, maar de vertraging nog wel ruim 30 minuten. En na een ongeluk op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda.